Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De evenementensector hoopt dat er toch nog feestjes en lezingen kunnen worden georganiseerd. Ze hebben gisteren hun plannen besproken met een aantal ministers en staatssecretarissen. Veel zalen zijn al maandenlang leeg en dat moet anders, vindt de cultuur- en evenementensector. Ze hebben bedacht hoe ze toch dingen kunnen organiseren, op een veilige manier natuurlijk. Het RIVM gaat nu naar die plannen kijken... Of het allemaal gaat lukken is de vraag. Zolang het aantal coronabesmettingen blijft stijgen is de kans klein dat de zalen weer vol mogen zitten. GroenLinks heeft alvast een verjaardagscadeau bedacht voor iedereen die 18 wordt. In hun verkiezingsplan staat dat ze willen dat jongeren 10.000 euro krijgen. Dat geld kan je dan gebruiken om bijvoorbeeld je collegegeld te betalen of om een eigen bedrijfje op te zetten. De opvolger van de stint mag toch de weg op. De BSO-bus, zoals hij heet, voldoet aan alle veiligheidseisen, zegt de minister. Voor het bedrijf achter de stint komt het als een verrassing. De baas had zijn zaak al zo goed als opgedoekt. Als in productielijnen aan de kant geschoven, ruimte gemaakt, alle collega's ontslagen. We zijn er heel erg blij mee, maar er is een hele hoop werk, een hele hoop werk te doen. Wanneer al die BSO-bussen de fabriek uitrollen weten we dus nog niet. Maar kinderopvangorganisaties zijn blij, want een echt alternatief voor de stint hadden ze niet. En mag het niet laat, dan maar vroeg dacht een café-eigenaar in Hulst. Hij ging vanochtend al om 6 uur open. Een tegenactie tegen de verplichte vroege sluitingstijd van 10 uur s'avonds. Gewoon om een keer uit de band te springen. Hmm. En eh, het is gewoon leuk dat ik, dat ik zie dat er vanmorgen om kwart over zes. Hmm. Daar, stond, eh, daar was hier ongeveer 20 man. Ja, er werd champagne besteld en bier natuurlijk. Eén gast zat aan het water, want ja, er moest na het vroege pieken nog worden gewerkt. Iedereen kreeg er gratis tosties bij. En als je enthousiast bent geworden van dit idee, pech gehad. Het blijft bij een eenmalige actie. Het weer bewolkt, nat, waait ook nog stevig. Vanmiddag en vanavond vanuit het noorden wat opklaringen. En het wordt een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam...